gooiden ze afval, hout en zelfs asbest op de weg. De politie heeft daar inmiddels dus tientallen mensen voor opgepakt. Ook deelden ze ruim 700 ponden uit voor langzaam rijden of stilstaan op de weg. Een paar mensen zijn opgepakt voor poging tot doodslag of moord. het gaat vooral om jonge mensen. De meeste verdachten zijn onder de 30. We blijven nog even bij de stikstofplannen, want natuur- en milieuorganisaties hebben daar vandaag met het kabinet over gepraat. Ze zijn tevreden over het gesprek, maar willen wel snel actie, zegt Natuurmonumenten. Wij hebben wel als eh, natuurorganisaties direct aan het begin eh, heel erg duidelijk gemaakt... dat de natuur inderdaad niet kan wachten. Dat as we speak eh, her en der in het land complete ecosystemen op instorten staan. Natuurclubs zeggen dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van boeren... om minder stikstof uit te stoten, maar ook van Schiphol en de industrie. De agent die tijdens de avondklokrellen met een waterkanon in het gezicht van een vrouw spoot... moet voor de rechter komen. Door de waterstraal knalde de vrouw tegen een betonnen muur. Daarbij liep ze een flinke hoofdwond en veel blauwe plekken op. Het Openbaar Ministerie vindt dat de politie te ver is gegaan... en zegt dat zo'n waterstraal nooit op een persoon gericht mag worden. En de kattenluikjes in een plaats in Duitsland mogen eindelijk weer open. In Waldorf was een maandenlange kattenlockdown... om een zeldzame vogelsoort te beschermen tijdens de broedtijd. Dat vond deze kattenbezitter echt idioot. Ik ben extreem frustreerd, schockiert und stinksauer, weil ik die Verhältnismäßigkeit nul gerechtfertigt finde, null. Als er toch een kuifleeuwerik te grazen werd genomen door een kat... kon het baasje een boete krijgen van wel 50.000 euro. Maar de lockdown zit er nu op, twee weken eerder dan gepland. De jonge vogeltjes zijn zo goed als uitgegroeid... dat de katten geen bedreiging meer zijn. En dan nog het weer. Er trekken wolken over. Hier en naar de bui, mogelijk met onweer. Morgen regelmatig zon op de meeste plekken droog. En dan tussen de 20 en 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A22 Beverwijk richting Velzen nog steeds dicht bij de Velze-tunnel. Rond het middaguur gebeurde daar een ongeluk waarbij een lading vis op de weg terecht kwam. Het schoonmaken gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanavond duren. Verkeer kan omrijden via de A9 de Wijkertunnel.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 Leuk dat je luistert. Dit is de National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik ga je de komende twee uur meenemen met heel veel country, Americana, bluegrass en een beetje volk. En zoals altijd is de tweede plaat een bluegrass plaat. Dit is de vader van de bluegrass, Bill Monroe en Rocky Top. Leuk dat je luistert. current and classic country music. National Radio Show. Een lekker stukje stevige country. Ik hoop dat het stof even lekker uit je speakers is geblazen. Miranda Lambert, die hebben we klaarstaan. En eh, ja, die vraagt zich wat af, wat ik me eigenlijk ook wel, eh, ja, wel vaak afgevraagd heb. Wat zou er gebeurd zijn als ik een cowboy was? If I was a cowboy. Riding off in the sunset, blue eyes under my sign. A little lady on the front porch, wishing my heart would start sailing. Big iron hips with the holsters I'd be looking mighty fine hits like this one from the Eagles. van de Eagles, ondanks dat ze uit de jaren 70 zijn, nog steeds zo vreselijk lekker klinken. One of these nights. Het wordt de hoogste tijd voor wat Americana, En daarvoor uh, eh, blijven we even in Nederland. En eh, daar vinden we Douwe Bob.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 We hebben natuurlijk niet alleen Danny Vera, maar ook Douwe Bob doet dat heel erg lekker. En dit was de Mexican Sun. Hoogste tijd voor wat eh, muziek uit de jaren 90. Shania Twain en Don't Be Stupid. Je luistert naar de National Radio Show. hair on my tail I get so aggravated When I get off the phone and get the third degree I'm really feeling frustrated Why don't you take a pill and put a little trust in me And you'll see Don't freak out until you know the facts Relax tale Don't freak out until you know the facts Relax, Max Don't be stupid You know I love you Don't be ridiculous You know I need you Don't be absurd You know I want you Don't be impossible Oh, no, no I'm mad about you I can't live without her too refreshing country music. Cold Brew Country. It's to know it all, where you, you think you know it all, but you don't know. 1956 Wanda Jackson en Silver Threads en A Golden Needle. Leuk dat je nog steeds luistert. National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik neem je nog eh, nou, een dikke anderhalf uur mee met wat gezellige muziek. Zoals deze van Liam Rimes. Something's Gotta Give. Jake, 31 on a birthday cake next year. I thought by now I should have a man, two car seats and a minivan, but it's still ain't here. Ja. Je hebt een... WhatsApp. Eh, hey, een appie. Oh, is goed dat je het zegt. Inderdaad, Monique uit Nunspeet die vroeg of dat het weer de hoogste tijd kon worden voor wat extra bluegrass. Nou, wat dacht je van deze? Missy Armstrong, Ain't Going Down to the River. Songlands kent. Maar eh, dat is een eh, programma waar eh, onbekende tekstschrijvers... dus mensen die liedjes schrijven... de kans krijgen om voor grote artiesten een nummer te schrijven. En dit is een van die nummers die uit dat programma gekomen is. Lady Antebellum. wel. tegenwoordig moeten we Lady A e zeggen... Hè, want Antebellum mag niet meer. En Champagne Nice. Nashville Radio Show. Listen here to some Dolly Classics. Dit is My Blue Tears. check it out with great American. Ah. nothing pressing to do if your arms aren't held up. Well, they're invited to. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine anytime. Well, it's kind of you to lend me an ear. Well, that's a start, but I believe I could only get the rest of you over here when all of you might fall in love with all of me If your heart ain't busy tonight Maybe it would like to get with mine Honey, anytime If your feet are restless for somewhere to go And your eyes want something more to see oh, Why don't you let them lead the rest of you to my door So all of you can fall in love with all of me If your heart ain't busy tonight Well maybe it would like to get with mine if your heart ain't busy tonight, well, I could keep it occupied for a long, long time. Yes, I could. If your lips ain't got something pressing to do, if your arms aren't held up, well, they're invited to. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine. time. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine. Uh huh. Tanya Tucker. If your heart ain't busy tonight. Hoogste tijd voor wat Amerikanen. Dit zijn de Hardtorns en Lot of Love. It's gone. Cartoons and A Lot of Love. Ik heb er nog twee voor je dit uur. Straks Little Big Town met Pontoon. Maar nu eerst ja, twee van mijn favorieten. Toby Keat is een van mijn, eh, van mijn favorieten van de huidige generatie eh, country countryzangers. En Willie Nelson is een van mijn klassieke ja, helden, zeg maar. Als dat bij elkaar komt, helemaal fantastisch. Dit is Beer voor mijn horses, Toby Keat en Willie Nelson. happy back in my day, son. A man had to answer for the wicked that he done. Take all the rope in Texas, find a tall old tree, round up all of them bad boys, hang 'em high in the street. victory tune And we'll all meet back at the local saloon And we'll raise up our glasses against evil forces Singing whiskey for my men, beer for my horses Singing whiskey Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment.